Het aantal overvallen in de drie grote steden is vorig jaar gedaald. Dat hebben de korpschefs van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam gezegd in hun nieuwjaarstoespraken. In Amsterdam was de daling 19 in Rotterdam bijna 10 Toch is vandaag in Rotterdam een speciaal team aan de slag gegaan om het aantal overvallen nog verder terug te dringen. In Den Haag blijft het aantal overvallen zorgelijk, zegt korpschef Van Essen. Daarom blijft het een van de prioriteiten. In allebei de steden is het aantal woninginbraken toegenomen. De Amsterdamse hoofdcommissaris Welten noemt dat een punt van zorg... waar het komende jaar veel aandacht voor zal zijn. President Bakbo van Ivoorkust zegt dat hij aanblijft, ondanks de druk van omringende landen. Presidenten van de West-Afrikaanse landen Benin, Kaapverdi en Sierra Leone zijn vandaag samen met de Keniaanse premier Odinga naar Ivoorkust gereisd om met Bakbo te praten. Odinga is vertegenwoordiger van de Afrikaanse Unie. Volgens de BBC zullen de West-Afrikaanse landen Bakbo, als hij vertrekt, amnestie aanbieden. De president van Ivoorkust weigert zijn presidentschap neer te leggen sinds de verkiezingen in november. Volgens de internationale gemeenschap heeft zijn rivaal Wattera gewonnen, maar die wordt door Bakbo beschuldigd van fraude. Door de spanningen in Ivoorkust zijn volgens de VN al 18.000 mensen het land ontvlucht. President-directeur Bert Klerk van ProRail stapt op. Hij legt zijn functie begin volgende maand om gezondheidsredenen neer. De 59-jarige Klerk zegt vanwege zijn ziekte nu niet de maximale inzet te kunnen leveren die nodig is en verwijst daarbij naar de grote uitdagingen voor ProRail en de NS om het spoor toekomstbestendig en klantgericht te maken. ProRail kreeg de afgelopen tijd veel kritiek, onder meer naar een brand in Utrecht en vanwege de problemen door